12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Europese Unie roept Myanmar op om de journalisten van Reuters vrij te laten. De twee werden vanmorgen veroordeeld tot zeven jaar cel... dat ze staatsgeheimen gestolen zouden hebben. Toen ze werden opgepakt waren ze bezig met een onderzoek... naar geweld van het leger tegen Rohingya-moslims. In Maleisië hebben twee islamitische vrouwen stokslagen gekregen... omdat ze van plan zouden zijn geweest seks met elkaar te hebben in een auto. Seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is strafbaar in het land... waar de meerderheid van de bevolking moslim is. Meer dan 100 mensen keken toe toen ze de stokslagen kregen. Het is voor het eerst dat er in het openbaar een lijfstraf wordt uitgevoerd... voor een relatie van twee mensen van hetzelfde geslacht. Burgemeester Bart de Wever van Antwerpen waarschuwt voor infiltratie van drugscriminelen in het Belgische bestuur. Dat doet hij in een interview met de Volkskrant. Hij wijst daarbij naar de cocaïnehandel, die volgens hem georiënteerd is op Nederland. De Wever zegt dat zijn stad kapot dreigt te gaan... onder druk van de enorme criminele geldbedragen die daarmee gepaard gaan. De Antwerpse burgemeester, die ook verantwoordelijkheid draagt voor de politie... zegt dat de drugshandel de zwakste schakel zoekt. Dat is volgens hem Antwerpen, omdat de haven zo lek zou zijn als een vergiet. Prinses Laurentien vindt dat er een oplossing moet worden gezocht... voor de Armeense kinderen Hovik en Lily. Op Radio 5 zei Laurentien dat ze het eens is met Joep van het Hek. Die schreef dit weekend in zijn column dat het ongelooflijk is... dat geen enkele parlementariër een creatieve oplossing heeft... voor de twee onschuldige kinderen. De moeder van Hovik en Lily liet in het AD weten dat de kinderen opnieuw zijn ondergedoken. Zij moeten uiterlijk aanstaande zaterdag het land uit zijn. De Raad van State besloot vorige maand dat de asielaanvraag van het gezin terecht is afgewezen.